nieuws van 4 uur. Freddy van Tijn. Bij Schiphol in Vijfhuizen is het Nationaal Monument MH17 geopend. Het bestaat uit een herinneringsbos met voor elk slachtoffer een boom. Ruim 2000 nabestaanden zagen hoe koning Willem-Alexander en koningin Maxima het bos openden. Tijdens de herdenking werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Vandaag, drie jaar geleden, werd vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. 298 mensen kwamen om het leven. Bij het Van der Valk Hotel in Akersloot, dat ligt in Noord-Holland, is iemand doodgeschoten. Kort daarna meldde een verdachte zich op het politiebureau in Zaandijk. Op het moment van de schietpartij was het erg druk bij het hotel. De gasten die naar buiten willen moeten hun gegevens bij de politie achterlaten. Over een motief voor de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. Mannen die bij de ING werken en vader worden... mogen vanaf volgend jaar een maand met betaald verlof. Het staat in de nieuwe CAO voor de 14.000 medewerkers. Ze krijgen verder een loonsverhoging van ruim 1,5 procent. En daarnaast kunnen medewerkers boven de 60... één dag per week vrijwilligerswerk doen... met behoud van inkomen en pensioenopbouw. In de wijken rond Burgersoe in Arnhem vliegen tropische vlinders rond, dat meldt Omroep Brabant. Ze zijn ontsnapt uit de nieuwe mangrovenhal in het dierenpark. Waarschijnlijk konden ze wegfladderen toen er groot materieel in en uit de nieuwe hal werd gebracht. De mangroven werd vorige week geopend. Het dierenpark kan niet zeggen hoeveel vlinders er zijn ontsnapt. Veel van de tropische vlinders kunnen bij dit weer in Nederland prima een aantal weken overleven. Het weer. Het is nu gemiddeld 24 graden. De zon schijnt en er is weinig bewolking. Morgen blijft het droog, dus op veel plaatsen zon. Het kan 25 graden worden. Er zijn ook wat sluierwolken. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.